Drie uur. Raymond Schree met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens heeft een website die grootouders helpt om in contact te komen met hun kleinkinderen op de vingers getikt. Ze zien hun kleinkinderen soms niet meer na een ontvoering of vechtscheiding. Als grootouders alle gegevens invullen, kan iedereen er via een zoekmachine achterkomen dat een kind familieproblemen heeft. Volgens de autoriteit kan dat voor een kwetsbaar kind erg belastend zijn en daarom mag het niet. Ondanks het verbod rijden er gewoon nog vrachtauto's over de Merwedebrug bij Gorkum. Vanwege haarschuurtjes in de draagbalken van de brug moeten vrachtwagens en bussen sinds vanochtend omrijden, maar daar lijken nog niet alle chauffeurs van op de hoogte. De doorrijders krijgen geen boete omdat nog niet overal het verbod wordt aangegeven. Rijkswaterstaat is nog bezig om die borden te plaatsen. De Turks premier heeft opgeroepen tot een zuivering binnen de eigen AK-partij. Premier Yildirim heeft tegen partijgenoten in het parlement gezegd dat de AK-partij zich moet ontdoen van terroristen. Dat zijn volgens hem mensen die banden hebben met de religieuze Gulen-beweging. Die worden de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep. Volgens Yildirim wordt er tegen mensen uit eigen kring op dezelfde manier opgetreden als tegen anderen. Tienduizenden agenten, leraren, journalisten, rechters en advocaten zijn al ontslagen, geschorst of gevangen gezet. De politie in Almere waarschuwt voor een horrorclown. De afgelopen dagen zou hij met een mes in de hand kinderen achterna hebben gezeten. Een jongen van elf heeft samen met zijn ouders aangifte gedaan. Volgens de politie had de clown een wit gezicht, een rode krullenpruik... maar ook bloedstrepen op zijn gezicht en bloedsporen op het mes.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 bring back the beat, and then everyone sings.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 at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But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 summer will why you almost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 down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me.